Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse brexit werd direct afgetreden. Davis was verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de Europese Unie. Vrijdag meldde premier May nog dat de belangrijkste kabinetsleden het eens waren... over hoe de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk eruit moet komen te zien. Maar volgens Davis leidt de aanpak van May tot een zwakke onderhandelingspositie. Premier May is het daar niet mee eens en noemt het vertrek van Davis jammer... Naast Davis zijn nog twee brexit-bewindslieden opgestapt. Een van de twee Britten die in Emsbury in aanraking zijn gekomen met het gif Novichok is overleden. Het gaat om de 44-jarige Dan Sturges. Haar man ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De twee werden vorige week zaterdag gevonden in een huis in Emsbury, Dat is in de buurt van Salisbury, waar de Russische ex-spion Skripal werd vergiftigd. Het stel heeft vermoedelijk een weggegooid flesje aangeraakt waar het zenuwgif in zat. In Malta is een man van 19 uit Tilburg overleden na een verkeersongeluk, meldt Omroep Brabant. Het ongeluk gebeurde in St. Julians, waar hij door een auto werd aangereden toen hij over de boulevard liep. Afgelopen weekend overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Bij het ongeluk raakten nog zeven anderen gewond, onder wie drie Nederlanders. De bestuurder van de auto zou te veel hebben gedronken en te hard hebben gereden. In Thailand zitten nog acht jongens en hun voetbaltrainer vast in de ondergelopen grot. Duikers hebben al vier jongens met succes naar buiten geloodst. Het gaat goed met ze. De operatie gaat vandaag weer verder. Inmiddels is het weer gaan regenen in het gebied... en daardoor kan de grot weer onder water komen te staan.